10 uur. Jobboot met het NOS Journaal. In Landsmeer is dinsdagavond een man van 36 ontvoerd. Onbekenden dwongen hem met geweld in een auto te stappen toen hij zijn bedrijf verliet. Een dag later meldde zijn vriendin dat haar partner vermist werd. Op bewakingsbeelden van het bedrijf is te zien hoe de man in een witte Audi A4 Station Wagon werd geduwd. Volgens de politie waren er zeker drie mensen bij, bij de ontvoering betrokken. Het Iraakse leger heeft een belangrijke luchtmachtbasis bij Mosul heroverd op islamitische staat. Premier Abadi noemt het een belangrijke stap naar de bevrijding van Mosul. De basis viel twee jaar geleden in handen van IS toen de terreurgroep in enkele maanden tijd grote delen van Irak en Syrië veroverde. Bij de herovering zouden 38 IS-strijders om het leven zijn gekomen. Hoeveel doden er aan Iraakse zijde vielen is niet bekend. Twee Russische piloten zijn omgekomen in de buurt van de Syrische stad Palmyra. Ze zaten in een Syrische helikopter die werd neergeschoten door IS-strijders. Het Russische ministerie van Defensie meldde het verlies van de twee piloten vandaag, na een eerdere ontkenning. Anouk Vetter heeft op het Europees kampioenschap atletiek de zevenkamp gewonnen. Ze bezorgde Nederland daarmee de derde gouden medaille in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Op de afsluitende 800 meter kwam de overwinning op de meerkamp niet meer in gevaar voor de Amsterdamse atleten. Het puntentotaal van Vetter was goed voor een nationaal record. Zowel de Nederlandse mannen- als vrouwensprintploeg heeft zich bij het EK Atletiek geplaatst voor de finale van de 4x100 meter. Bij de vrouwen ontbrak Daphne Schippers, die wilde haar krachten sparen voor de finale. En die is morgen. Serena Williams heeft op Wimbledon twee titels veroverd. Na de winst in de finale van het enkelspel tegen de Duitse Angelique Kerber... was de Amerikaanse nummer 1 van de wereld vanavond samen met haar zus Venus... ook de beste in de eindstrijd van het vrouwendubbelspel. Het weer. Vannacht is het zacht met 15 tot 17 graden. Morgen veel zon. Het wordt 24 tot 28 graden. Aan het einde van de middag en in de avond vooral in het noordoosten kans op een onweersbui.